Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slaan alarm over de toegenomen drukte. Patiënten moeten steeds langer wachten. En dat komt onder meer door een tekort aan personeel... maar ook doordat er steeds meer patiënten... met dringende en moeilijke medische vragen naar de huisartsenposten komen. Patiënten kunnen er in het weekend, s'avonds en s'nachts terecht. Volgens de brancheorganisatie moeten huisartsenpraktijken... en praktijken voor ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg... langer open blijven, ook s'avonds bijvoorbeeld. De schade die de tropische storm Harvey in Texas heeft aangericht wordt steeds hoger geschat. De gouverneur van de Amerikaanse staat zegt nu dat het gaat om 125 tot 150 miljard euro. Tientallen miljarden meer dan wat hij eerder noemde. Het bedrag waar president Trump om heeft gevraagd bij het congres komt met bijna 7 miljard euro nog niet in de buurt van wat er nodig is voor de wederopbouw. Volgens de gouverneur heeft de storm in Texas ook meer schade aangericht dan orkaan Katrina in 2005. In Zundert is het grootste bloemencorso ter wereld aan de gang. Daarbij zijn dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is meer politie op de been en betonblokken moeten voorkomen dat iemand op de tienduizenden bezoekers inrijdt. Het bloemencorso in Zundert bestaat sinds 1936 en heeft de status van immaterieel cultureel erfgoed. In Frankfurt is begonnen met de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De opruimactie begon veel later dan gepland... omdat het niet op tijd lukte om meer dan 60.000 mensen uit het noorden van Frankfurt te evacueren. Dinsdag werd het Britse explosief ontdekt bij werkzaamheden. Het weer, geregeld zon, plaatselijk ook een bui. Vannacht wisselend bewolkt en droog met kans op nevel en mist. Minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij veel zon, het wordt een graad of 22.